Sinds een week zijn vrouwelijke studenten in Afghanistan niet meer welkom aan universiteiten. Zaterdag werd het Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. Die laatste maatregel is ook veroordeeld door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De universitaire ziekenhuizen vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen vanwege de vele patiënten met het RS-virus. Dat is de conclusie na overleg afgelopen middag tussen de zeven academische ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen. Het is zo druk, maar de situatie is beheersbaar, zeggen ze. De onderlinge lijntjes zijn kort en ook de samenwerking met de algemene ziekenhuizen is goed. Gisteren sloeg de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden alarm vanwege de volle kinder-IC's. Een van de leiders van een groep die in 2020 de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan wilde ontvoeren... is veroordeeld tot 16 jaar cel. Er was levenslang tegen hem geëist. De groep wilde de gouverneur ontvoeren uit woede over de coronaregels die ze had ingevoerd. FBI-agenten ontdekten de plannen op tijd. Het kabinet probeert te voorkomen dat gezinsleden van statushouders naar Nederland kunnen reizen voordat ze een woning hebben gevonden. Rechters oordeelden in een aantal zaken dat familieleden direct mogen overkomen. Staatssecretaris Van den Burg zei eerder al dat hij bij de Raad van State in hoger beroep gaat. In afwachting daarvan wil het kabinet dat het vonnis van de lagere rechter niet hoeft te worden uitgevoerd.